Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit jaar al 11 kinderen zwaar gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat zijn er twee keer meer dan vorig jaar rond deze tijd. Deze chirurg maakt zich er zorgen over, zegt hij tegen RTL Nieuws. Wat eigenlijk opvalt is dat de trend die we de laatste jaren zien... dat we steeds jongeren en steeds heftiger letsel zien. Dus de patiënten worden steeds jonger. Meestal was rond de 22 jaar het gemiddelde eh, leeftijd. Nu zie je dat dat echt 13 jaar oud is, gemiddeld. Hij ziet vaak jonge slachtoffertjes binnenkomen met brandwonden... zonder vingers of zelfs zonder hand. Sommigen hebben een klaplong door de drukgolf van de explosie. In Antwerpen staat vandaag de Nederlandse sterrenchef Nick Bril voor de rechter. Hij zou vorig jaar na een feest in zijn restaurant met zijn auto over een stagiair heen zijn gereden... terwijl hij veel te veel had gedronken... Hij zou daarna niet meteen de hulpdienst hebben gebeld... maar hebben geprobeerd om weg te rijden. De stagiair raakte zwaar gewond, lag zeven weken in coma... en verloor beide onderbenen. Check even goed je reisplanner als je van plan bent om de trein te nemen. Vanwege de kerstvakantie zijn er minder reizigers... en daarom haalt de NS er op bepaalde trajecten treinen tussenuit. De speciale vakantiedienstregeling geldt tot en met 2 januari. Tijdens de jaarwisseling rijden er nog minder treinen. En in Vught in Brabant zag het gisteren rood van de kerstmannen. Zo'n 400 mensen deden in een kerstmannenpak mee aan een zogenoemde Santa Run. Ze legden een parcours af van zo'n 3 kilometer dwars door een klimbos en over opblaasbare stormbanen. Was niet voor iedereen een makkie. Het is toch wel warm en je moet wel overal overheen en onderdoor en uh, ja. Ja, ik vond het echt heel leuk. Lijkt dat het erop zit ook. Ja, dat ook. Maar ik vond het toch wel pittig. Maar we moesten op en over alles heen en onderdoor. Dus dat was eh, hartstikke leuk. Snel aan de chocomel. Warme chocomel ja. halen. <laughs> Ja, ze hadden mazzel. Het was niet koud en het zonnetje kwam er ook nog door. Dat gaat vandaag ook alweer gebeuren. Een droge dag met in het noorden veel grijs. Maar op andere plekken zijn er ook opklaringen met zon.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 I just want your extra time and your kid. Think I better dance now. size, maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. the door van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Deze maand zijn al elf kinderen hun hand of vingers kwijtgeraakt door vuurwerkongelukken. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De slachtoffers worden steeds jonger. De gemiddelde leeftijd daalde in vijf jaar tijd van 23 naar 13 jaar. De grootste kerncentrale ter wereld, in Japan, wordt weer in gebruik genomen. De reactor werd in 2011 stilgelegd na de kernramp bij Fukushima. Die was het gevolg van een aardbeving en tsunami. Bij een ongeluk met een passagiersbus op het Indonesische eiland Java... zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Er zijn 18 gewonden, van wie 5 in levensgevaar. Het weer, zon, afgewisseld door wolkenvelden. In het noordoosten blijft het mogelijk de hele dag bewolkt. En het wordt 6 graden. Dit is ZFM.